met het NOS Journaal. Het waterschap Hunze en A laat vanmiddag stoppen. Zo moet worden voorkomen dat delen van Hoogzand, Winschoten en de stad Groningen blank komen te staan. De gemeente Leek heeft een noodverordening afgekondigd voor de Tolbertse Pettenpolder. Terecht water over de dijk te lopen. Met de noodverordening hoopt de gemeente ramptoeristen op afstand te houden. In Dordrecht deelt de gemeente op verschillende plaatsen zandzakken uit, omdat die vier water over de kades dreigt te stromen. En verder vallen door het slechte weer bij de NS treinen uit en lopen op Schiphol veel vluchten vertraging op. De komende dagen zal de wateroverlast afnemen. Vannacht is er veel minder regen gevallen dan was verwacht. En ook vandaag zal er niet noemenswaardig veel neerslag vallen. De storm zal aan het eind van de middag wat gaan liggen. Het blijft dan nog wel hard waaien. De vooruitzichten voor de komende dagen zijn gunstig, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. In Amsterdam is de voetbalsupporter die vorige maand bij een amateurclub werd mishandeld overleden. De man van 77 zei tijdens de wedstrijd tussen zijn club OSV en Sporting Noord dat de speler van de tegenpartij terecht een rode kaart had gekregen. De voetballer ging volledig door het lint en gaf de supporter een karatentrap in zijn maag, waarna het slachtoffer in elkaar zakte. De voetballer van 32 zit nog altijd vast. Israël heeft twaalf extremistische joden voor een periode van minimaal drie maanden verbannen van de westelijke Jordaan-oever. De twaalf worden verdacht van aanvallen op Palestijnen en verder zouden ze ook geweld hebben gebruikt tegen Israëlische militairen. Volgens een Israëlische legerwoordvoerder gaat het om een voorzorgsmaatregel om meer geweld op de westoever te voorkomen. De inflatie in Nederland bedroeg vorig jaar gemiddeld 2,3 en dat is beduidend hoger dan de 1,3 in 2010, meldt het CBS. De hogere inflatie is vooral het gevolg van duurder aardgas en duurdere voedingsmiddelen. Het weer vanuit het noordwesten dus buien, met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. 4 kilometer file op de A15 Rotterdam richting Gorkum door een ongeluk tussen Papendrecht en Stiedrecht oost en daar is de linker rijstrook dicht.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 It's alright. I drive these crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, but I ain't asking.